de met Lucien Greefkes. Goedemiddag, dit is Afternoons op Radio 501. Welkom bij jouw kopje koffie, welkom bij jouw kopje soep hier op de radio. Eh, vandaag met de platenkast van, eh, van eh, ja, niemand minder dan Nico Druijf. En dat gaat hier niet helemaal goed met de platen, maar dat maakt niet uit. Dit is de platenkast en dit is Afternoons op jouw werk. ik zou zeggen, geniet ervan het komende uur en... Dit is uh, Mijn maar met eh, van zijn album Ik geloof wat in de Bijbel staat. Dat is wel heel bijzonder. Nou, je gaat het zeggen dat het... Uh, nou, in 45 toeren, dat is toch wel bijzonder voor een, voor een album. Dit klinkt goed. Dit is... nou, Apostel Johannes. Nou, dit is Apostel Johannes van de plaat. <laughs> het gaat helemaal goed. Welkom en... eh. Ik hoop dat het bij jou op het werk net zo goed gaat. En eh, geniet nog even van het zonnetje dat net achter de eindigt allemaal op Radio 501. Apostel Johannes. Opgenomen in het kerkje Jezus leeft in het eh, schitterende Friesland. Gaan we verder met eh, nog meer volk. Eh, straks verwacht ik eigenlijk ook wel vrij veel volken met, met niemand minder dan Nico Druif. van natuurlijk de Old Time String Band. Amerikanen band onlangs hun eerste album uitgekomen. Wish I Was... Nee, de, hoe heet die plaat ook alweer, eh, Nico? Gotta, kick, uh, gotta quit kicking my dog around. Ja, dat is ook alweer zo'n eh, John Prine liedje volgens mij, hè? Nee, het is een oude traditional. Ook een oude traditional? Ja, ja, ja. Uit diezelfde American Songbook. Ehm, nou ja, waar hij vandaan komt weet ik niet, maar ja, dat weet je niet met traditionals, waar hij vandaan komt. Nee, hij is gewoon een keer opgenomen. Ooit ontstaan ooit ontstaan. En eh, weer doorgegeven aan allerlei andere muzikanten en eh, andere mensen. En eh, de, een maakte dit van, de ander maakte dat van. Ja, zo gaat dat. Ja. straks zijn we terug. E, eerst nog even wat, wat muziek waarvan ik dan denk dat het dan past. Maar je weet me nooit. En dat gaan we straks ook keihard horen. Misschien word ik wel keihard afgestraft op de keuze dat dat nergens op lijkt. we gaan in ieder geval verder. terwijl je op de achtergrond nog steeds mijn Talma de Negro's hoort. Met, eh, ik wou dat ik een mol onder de grond was. Eh, gaan wij verder met Aaron McEwen. Was een klein volkhitje in de jaren 2000. In de jaren 0. Ja, god weet je, hoe noem je dat eigenlijk? Eh, heb jij enig idee? Het jaar 0. Het jaar 0. Het jaar 0. Dit is gewoon 2000, is het jaar 0. En zo nullerig klinkt het niet. Het zijn wel 0 en 1, want het staat op een cd. maar op deze cd staat in ieder geval Queen of Quiet van Aaron McEwen. Een hele aardige volk, kraker. En straks zijn we terug, ook met de gast van vorige week. What kind of lover am I? Come on, come on, baby, I'm loving, loving lazy. What kind of lover am I? Ooh. Ooh. Now put my bed above us, then I learn to love us. What kind of lover am I? kind of stinker? What kind of lover am I? Ooh, a little rule breaker. How do I break so well? Oh, a little rule breaker. If you break I'm a queen of quiet. What kind of lover am I? Ooh, a little rule breaker. How do I break so well? Oh, a little rule breaker. If you break me, can you tell? I'm a kind of lover that won't run for cover. What kind of lover am I? I'm a kind of lover who won't run for cover. What kind of lover am I? Kind of lover. Now, what kind of lover am I? Kind of lover. death is near. Well, I don't run, I just hide. You sat and watched me while I cried and told me that your hands were tied. Well, I can't Sing it for all those you done wrong. Don't you even try to hold my hand. I don't want you, nobody wants you, everybody wants you. right down to the ground. Throw it all to the wind, all that stuff that's filling in the fair. apples for treating me this way. your Apples only bruised, not rotten to the core. So let me take a bite, for we're dead. en zoals bekend, iedere donderdag eh, in de afternoons hebben we de platenkast van hen. Dit keer is dat Nico Druij van de Time String Band. En hij doet ook contrabas in de band eh, PTT, het Pieter Tense Trio. Eh, een formatie ook uit dit schitterende hoorn waar ook Radio 501 gevestigd is. En dit waren de Ditty Bobs uit California. Wat ja, gelukkig getrouwd lesbisch stel. Dat kan daar tegenwoordig, hartstikke mooi. En dit was eh, van hun EP'tje Pack Rat, was dit eh, uit 2007 alweer trouwens. Dead and Gone, naast nou, zijn leven nog steeds. Eh. Ze doen nou geloof ik een een of andere presidentscampagne met een gevulde koala. Of in ieder geval een knuffelbeer. Dus mocht je nog een knuffelbeer thuis hebben, je kan altijd nog proberen om daar een presidentscampagne omheen te bouwen. de plaat kan je inmiddels voor willekeurig bedrag kun je hem kopen, want die loopt niet helemaal goed. Maar deze plaat liep nog best aardig. Uh, tenminste, denk ik, ik heb hem gewoon gekocht. En dat, eh, ik vind het leuk. En dat is mooi. Nou, en ik begon net al natuurlijk over de platenkast van. Nico Drijf eh, staat hier nog steeds tegenover mij. Nico, hallo, hallo, hallo. Hi, hi, hi. Ben je nog een beetje gelukkig? Ja, hoor. dat gaat heel goed. Ja? Ja. Nog wat eh, leuks eh, gedaan eh, zo op deze halfzonnige dag? Nou, deze halfzonnige dag niet zoveel. Het is gelukkig beter dan gisteren. Gisteren was ik bij de, gisteravond in het Julianenpark. Oh, de karavaan was karavaan. dat. Rondreizend theater. Ja, wat een verschrikkelijk weer. Ja, en, oh. nou, en we hadden als 501 nog wat getipt, want de koffie trad erop, uh, Afrobeat Band. Maar die kreeg het niet voor elkaar om daar nog wat eh, zon uit de persen. Nee, nee dat, dat ging helemaal niet. Het eh, nou, Drama. ja, nou, ik hoop voor de karavaan dat het beter is eh, dan gisteren. Ja, ja, inderdaad. Mensen, kijk even op karavaan.nl voor alle optredens. De komende tijd staan ze in Horen. Daarna Egmond aan Zee. En daarna Zandvoort aan zee. Dus mensen die dan op het strand zitten, kunnen dan in ieder geval nog wat cultureels doen als ze daar nog ligt te bakken. Kan ook nog dingen in Bovenkarspel. Bovenkarspel ook nog? Ja, ook nog. Oh, Nou, kijk even op die site. Op Marken ook. Dus leuk uitje naar Marken, dat kan ook nog. Mysteries van Marken heet dat. Eh, daar ga ik toevallig zelf heen, dus dat is dan weer eh, voor mij bekend kost. Dus misschien kom je dan nog wel je favoriete radioheld tegen hier op Radio 501. Eh, ja, het kan allemaal. Wij gaan ondertussen nog even door met de muziek van vorige week. Vorige week was Joris Zwart hier. Je kan toch allemaal terugluisteren ook. Maar ik zou het nu niet doen, want straks is Nico Druijf hier. En dat is nou ja, ook gewoon heel erg interessant, laat ik zo maar zeggen. En uh, Joris Zwart uh, speelt hier het nummer van haar plaat Joris Zwart. Dat eh, kan allemaal met haar band, eh, vijf koppen gewend. oh Lord. En ja, vind ik toch zelf een van de betere nummers van het album. Een beetje bluesy. Het zit er allemaal een beetje in. En hier op 501. Ja, het begint al goed. Heerlijk. Oh Lord. Op 501. En geniet toch even van je soepje. En straks zijn we terug. draai die komt trouwens, Jacob Gardner. Namens eh, Wouter Siebum, gast van volgende week. Daarna komt de plaat voor je hoofd. En daarna is het tijd voor de platenkast van op 501. works what every man's gotta do. Are making your own solutions would get no clue. Cause if every bee would make his own plans, there would have been no drive to stick a knife. Radio 501. We gaan verder met uh, Jacco Gardner. je uit Horen namens, uh, ja dat moeten we even zeggen, namens Wouter Siebem die volgende week de gast is. Is dit het nummer Clear the Air. Jacco Gardner trouwens ook bekend van Lola Kite en dat hoorde ook wel een beetje in terug. Voor de mensen die Lola Kite kennen. En als je die kent, luister wat vaker naar Radio 501, want ook daar hoor je Lola Kite. En andere muziek gewoon hoor. Heerlijk die mellotron. heerlijk. Jacco Gartner, Clear the Air. Gaan we verder met de donderdisc van vandaag. En daarna zijn we terug met eh, heel veel muziek van eh, Nico Druif in de platenkast van. En de donderdisc van vandaag is eh, G-Boog uit 2011 alweer een singeltje Sunshine Girl. Speciaal voor u geselecteerd door Rogier van Diesveld. De donderdisc is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. out like a geyser. Break some people up out beside her. The woman you're hotter than a fire. I'm burning with love and I'd love to love her. I said forever